De schutter is daarna door een agent doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken of de student een terroristisch motief had. Op het moment dat de man toesloeg waren er vermoedelijk geen gewapende militairen in de buurt. Amerikaanse militairen mogen op een legerbasis alleen wapens dragen als ze die voor een oefening nodig hebben. Zes van de acht mannen die deze week zijn opgepakt in verband met de groepsverkrachtingen in Den Bosch blijven voorlopig vastzitten. Twee mannen van 19 en 26 zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. De acht worden ervan verdacht drie meisjes van 15 en 16 uit Den Bosch te hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden de meisjes hebben benaderd via sociale media. Bij een grote gasexplosie in de stad Presov in Slowakije... zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De explosie was in een flatgebouw van twaalf verdiepingen. Een deel van het dak en de gevel is ingestort. Hulpdiensten hebben meer dan 30 mensen geëvacueerd. Verwacht wordt dat het dodental nog verder oploopt. De 19-jarige Daniel Buter uit Amsterdam, die het land dreigt te worden uitgezet, is vrijgelaten. Er is een nieuwe aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning en die procedure mag hij in vrijheid afwachten. Aan het begin van de avond werd Buter vrijgelaten uit het detentiecentrum in Rotterdam. De IND wil hem uitzetten omdat hij geen Nederlands paspoort heeft, ook al is hij hier wel geboren. Een petitie om de jonge man hier te houden is door tienduizenden Nederlanders ondertekend. En het weer vanavond verspreid over het land buien. Vannacht klaart het vanuit het westen op bij een minimum van ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt en s ochtends nog wat regen. In de middag vaker droog en wat ruimte voor de zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Zondag hetzelfde weerbeeld, s ochtends buien en smiddags wat opklaringen bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.